Ze werd samen met 32 activisten opgepakt die actie voerden tegen de operaties van het leger tegen de Koerdische PKK. Geerdink maakte een reportage over de activisten. Haar advocaat verwacht dat ze morgen hoort of er een aanklacht komt en tot die tijd blijft ze in voorlopig Gehechtenis. Begin januari werd Geerdink ook gearresteerd, toen op verdenking van het maken van propaganda voor een terreurorganisatie. Die zaak kwam tot een vrijspraak. Volgens de rechter valt haar werk onder persvrijheid. In Jemen hebben Houthi-rebellen landmijnen gebruikt in de havenstad Aden. Dat zegt Human Rights Watch. Toen de opstandelingen in juli uit de stad werden verdreven door het regeringsleger en een internationale coalitie, hebben ze ten noordwesten van de stad landmijnen achtergelaten, zegt de mensenrechtenorganisatie. Sindsdien zouden zeker elf mensen door de explosieven zijn omgekomen en vielen er twaalf gewonden. De mijnenopruimdienst in Jemen zegt vele honderden mijnen te hebben geruimd. Net als in de meeste andere landen geldt in Jemen een verbod op het gebruik van landmijnen. De politie van Noord-Brabant is op zoek naar vandalen die vannacht een balk door de ruit van een huis in Bakel hebben gegooid. De zware paal verwonde bijna een meisje van 14. Zij zat rond half twee op de bank in haar woonkamer toen de balk door de ruit werd gegooid. Volgens de politie ging de balk rakelings langs haar. De politie roept getuigen op zich te melden. Eén persoon heeft zich al gemeld en kon een signalement geven van de daders. Het weer, af en toe een bui, maar ook wat zon. Er staat een stevige noordwestenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 16 graden. Morgen verandert er nog weinig. Vanaf dinsdag wordt het warmer en droger. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden 2 kilometer file door werkzaamheden. Tot zover de verkeers...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 The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. I said that September uh, in the rain. Welkom bij twee Uur van eh, CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van jazzmuziek. En we zijn natuurlijk weer geweldig gestart met September in the Rain. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen wel kunnen merken. Iedere dag viel er genoeg uit de lucht, zou ik maar zeggen. Heel, heel, heel veel. September in the Rain, een, een liedje wat, ja, wie heeft het niet gezongen zou ik bijna zeggen. Eh, het gaat het verhaal, een zangeres, uh, eh, Diana Washington in dit geval, herinnert zich een regenachtige septemberdag... Toen, ze haar liefde, toen haar liefde beantwoord werd na iets mooier kan je niet zeggen. Wisten jullie trouwens dat eh, de Beatles dit nummer ook gezongen hebben? En weliswaar bij hun mislukte auditie op 1 januari 1962 bij Decca. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Pete Best hebben getracht September in the Rain te spelen. Was geen succes. Eh, ik weet niet of het... Eh, nou, toen niet, maar later wel natuurlijk. En ik geloof dat ze het nummer toch nog een keer in 2013 op een plaat hebben gezet. I Saw Her Standing There. Daar schijnt het op te staan. Eh, september in the Rain. Nou, vlak voor de klok van tienen zei ik van Californian Dreaming, West Montgomery, die houdt goed. Dat doe ik nu door maar. Ja, want het thema in deze uitzending is toch een beetje pop in de jazz. Ja, van de LP California Dreaming, uh, eh, 16e jazz eh, LP van eh, de, de, gitarist Wes Montgomery. 1966 uitgekomen en heeft ooit de eerste plek gehaald in de Billboard Jazz Album Chart. bekende jongens hebben meegespeeld op deze LP. Herbie Hancock speelde piano, Bucky Pizzarella gitaar, naast Wes Montgomery zelf. Ja, een aantal trompetisten, Bernie Glow, Mel Davis. Kortom, het mooiste cd. Ja, wanneer jazzmuzikanten eh, pop gaan spelen, moet het wel iets toevoegen. En dat is hier het geval. Of dat bij het volgende ook het geval is, moet je zelf beoordelen. Dat is het zogenaamde Pink eh, Turtle. Een Frans clubje die eigenlijk popsongs op een jazzy manier interpreteert. Net als de Pupini Sisters hebben we ooit willen zagen en de Baseballs. Pink Turtle. Ik zal ze even moeten opzoeken, want ze zitten ergens in de computer. Hier heb ik hem. How Deep Is Your Love? Dat kennen we allemaal. Your rise in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me. Only is your love, is your love. How Deep Is Your Love, Pink Turtle, Franse band die dit uh, speelt op een jazzy manier. Ik vond het toch wel grappig klinken. Ja, dat was ook de omschrijving. Leuk en grappig. En eh, vrolijke klanken op de zondagochtend, dat moeten we hebben toch. Eh, aanstaande zondag, dus, dus volgende week zondag, dan treedt in Zandvoort op Scott Hamilton. Samen met John Clement op piano, Joost van Schaik op drums en Erik Timmermans natuurlijk op bas. En dat is op 13 september de Krocht om half drie begint het entree 15 euro. Scott Hamilton. En ik heb hem mooi uitgezocht van Scott deze ochtend. Maybe September van de cd Scott Hamilton Plays Ballads. dus 13 september hier in Zandvoort. Scott Hamilton natuurlijk weer binnengehaald door Erik Timmermans. Eh, jazz Zandvoort, ja, dat is natuurlijk zeer de moeite waard. En hou je van deze muziek, dan eh, ja, ben je hartelijk welkom natuurlijk. Voor slechts 15 euro, zo'n grote man uit de jazz. behoorden en zien spelen is natuurlijk geweldig. Hartelijk dank Erik en ik hoop dat je erbij bent komende zondag. Eh, wat heb ik verder? Ik heb verder Ray Charles. Dan zou je zeggen, Ray Charles. Ja, dit is samengezongen met Betty Carter. Een cd uit 19, ik meen uit mijn hoofd, 1961. People Will Say We're In Love. Rachel's Betty Carter. Don't too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. suspecting vain. We're suspecting things people will say we're in love. Ja, de hoogste tijd voor iets Nederlands en dan kom ik bij uh, Bruut. De hechte sound van Bruut heeft als basis de betrouwbare ritmesectie van drummer Felix Slarman en bassist Thomas Rolf. En is doordrenkt met de groovende hemmendlagen lagen van eh, Volkert Oosterbeek. Die worden omwonden door de onmiskenbare saxtalent van Maarten Hogehuis. En dat is Bruut natuurlijk. Eh, ja, de, de nieuwste cd uh, eh, Madpack heeft elf tracks en deze zijn vernoemd naar personages... die niet zouden bestaan in een tekenfilm. Het doet je terugdenken aan de zondagochtenden... dat je beneden in je pyjama naar de, een of andere kinder zat te kijken... van de Pink Panther bijvoorbeeld. Een opeenvolging van hilarische tafereelen... ondersteund door bijpassende muziek. Dat is Madpack. Elf composities en die hebben allemaal de namen van mensen. Eddie, eh, Dex, eh, eh, Honey, Vito, nou, Honey, allemaal namen. En ik heb Honey uitgezocht deze keer. Mooi nummer klinkt toch een beetje minder wild dan de vorige cd's van Bruut. Dus misschien valt dit in Zandvoort meer in het pulletje. dit. Dit was nummer Black Cherry. Werd gespeeld door eh, William Parker en de drummer... Eh, de bassist William Parker en de drummer Hammett Drake. En die, deze jongens die staan ook deze week in het Bimhuis in Amsterdam. Hebben ooit een cd gemaakt, Piercing the File. En ja, ik liet er een stukje van horen. Vind je dit mooi? Kun je natuurlijk eh, zeker naar het Bimhuis gaan. En deze jongens, deze Amerikanen, live aanschouwen. Trouwens, over live gesproken. Ik zag dat in mijn eigen dorpje Hillegom in de jazzclub aanstaande zaterdag op 19 september Bart Lust Quintet speelt. En als je Bart Lust Quintet ooit wel eens hebt zien of horen spelen... dan weet je natuurlijk dat daar een aantal bekende namen in zitten. Eh, onder andere Bart Wiertz, die zit daarin. Maar helaas, helaas, helaas... die komt niet mee in het kwartet aanstaande zaterdag. Maar er is een vervangster gevonden. En dat is ook de bekende Tineke Postma alt-saxofoniste. Als ik kijk naar de bezetting van de band... Bart Lust, trombone, Tineke Postma alt-saxofoon... Steven Hupkins piano, Joris Stepen bas, Joost Kesselaar drums. Ja, dan is het natuurlijk wel een geweldige setting om op 19 september naar Hillegom te komen en bij Jazzclub Perido daarvan te genieten. Ja, nou dit zijn eigenlijk allemaal live optredens. Het kan allemaal hier in onze eigen regio. Dus eh, ja, eh, maak er gebruik van zou ik zeggen tijd voor iets van de Beatles. Het is overigens grappig dat ik toen straks stelde... dat de Beatles ooit een jazznummertje speelden... wat niet zo succes werd. Maar er zijn natuurlijk heel veel jazzmuzikanten... die, ik zou er best twee uur mee kunnen vullen. Eh, muziek van de Beatles die door jazzmuzikanten gespeeld wordt. Hier Count Basie met featuring Bill Henderson. Yesterday. yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She didn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I'll have to find a hideaway. Oh, oh, I believe in yesterday. such an easy game to play. Now I'll have to find a hideaway. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. deze melodie komt bekend voor. Dat is natuurlijk eh, de Love Me Tender van Elvis Presley. En hier gespeeld door Dave Liepman en eh, Michael Stevens, een eh, drummer. Dave Liepman, de saxofonist van de CD Lineage, CD 2013. Die eigenlijk in de meeste jazz tijdschriften wel een hoge recensie heeft gekregen. er staan allerlei mooie nummers op. en onder andere deze, Love Me Tender. tijd voor iets vocaals. Voor een zangeres die hier niet zo bekend is maar toch wel een hele grote is. Een Amerikaanse jazzzangeres, uh, Carmen Lundy heet ze. En eh, ja, het is een beetje vergeleken met Rita Franklin, Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. En zij heeft een, een aantal cd's uitgebracht. En deze is van de cd Soul to Soul, een cd uit 19... 2014, moet ik zeggen, 2014, dus het is nog vrij recent. Don't You Know How I Feel, featuring op trompet Randy Brecker wel bekend. imagining how I might sing a song of love to you. When something you said went to my head so special about myself that's really so different than anyone else? I asked for so much, but what could be enough? Fulfilling my dreams to the sky. And what we have is what is at hand it's been you and I. Don't you know how I feel about you? Doesn't it show how I feel about you? By now I should know all the stories of love I've been told. Love's just a moment that we sometimes hold something to you, then what could be more than enough for what we had? Fulfilling our dreams to the sky. What we have is what is at hand, and lately it's been you and I. iedere keer eh, op zondag een paar zangeressen ertussen te zetten... die wat minder bekend zijn. Zo hebben we gehad Sarah Lazarus, eh, Claire Thiel en nu eh, Carmen Lundy. Dus ik zou zeggen, vind je het leuk, zoek ze op en draai er wat meer van. Dus, ze hebben mooie cd's gemaakt, alle drie. er zijn ook wel eens jazzmuzikanten die pop gaan spelen. Dat hadden we als vaker. Dat, hebben, dat is eigenlijk het thema. En een van de bekendste die dat ook gedaan heeft is Chet Baker. Heeft ooit een, een LP gemaakt. Blood, Chat and Tears. Eh, dat is niet zo gewaardeerd, die LP. En dit is het nummer Spinning Wheel ervan. zijn ook wel eens eh, popmuzikanten die zich aan de jazz wagen. En dat heb ik de, de, uitgestocht in het nummer You Don't Know What Love Is.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 Till you flipped your heart and you have lost. Oh, you don't know. what love is. Do you know how a lost heart feels? Whose thought of reminiscing? their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Till you faced each dawn with sleep sea blue skies. You don't know, you don't know what love is. of reminiscing and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know. You don't know. What love is. van Chet Baker, nu gespeeld door, eh, en gezongen door Sting en de trompet Chris Botti. Eh, in het eerste zei ik, wat is jazz? Nou, ik vond hier een mooie omschrijving staan. Die is van trompetist Angelo Verploegen. De kern van jazz, voor mij persoonlijk zegt hij, is communicatie. Jazz, in welke stijl dan ook, gaat over communiceren. Het klinkende resultaat hangt af van de mate van wederzijds respect en vertrouwen tussen de muzici. En van de mate van actie en reactie. Jazz is verwarren, verrassen, associëren, ontroeren en extalleren. Ja, nou, prachtig gezegd toch? Eh, ja, ik heb het al gezegd, jazz and more. En, eh, het thema was een beetje eh, popmuziek. Nou, een beetje, een beetje boel zou ik zeggen. En een van de dingen die we daarbij opvielen was... misschien heb je er wel eens een filmpje van gezien. The Piano Guys. Amerikaanse jongens die heel veel filmpjes op YouTube hebben gezet. En dit is Happy Together. Me and My Cello noemen ze het. jazz, maar het is wel geinige muziek. Ik vond het, best is wel leuk om het even te laten horen. Vind je het leuk? Echt leuk? Kijk op YouTube en zoek onder het Piano Guys. En je ziet, ik weet niet hoeveel filmpjes met allerlei verschillende muziekstijlen. Eh, hou je van een scheurende saxofoon, dan kom je toch terecht bij Sax Gordon. Een Amerikaanse saxofonist. Die eh, heeft een cd gemaakt, post geleden, In the Wee, Small Hours of the Morning. Die kennen we allemaal, dat nummer. Daar staat onder andere ook een hele bekende op, eh, getiteld Whatever Lola Wants. Scheurend saxofoon, saxkoorden. MUZIEK was eh, Sax Gordon. Eigenlijk heet hij Gordon Beetle En eh, ja, mooie muziek, vette sound en eh, leuk om even op de zondagochtend te draaien. Op deze droge zondagochtend. Het is nog steeds droog, maar er zou een buitje kunnen vallen. Daar zijn we zo langzamerhand wel aan gewend natuurlijk. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Uh, mijn naam is Auke Beuving. Een gevarieerd programma met een accentje op popmuziek. En dat is ook bij het laatste nummertje wat ik ga draaien. Want dat is eigenlijk eh, Marcus Miller. Heeft een hele mooie cd uitgebracht. Aphrodisia, een nieuwe cd 2015. Maar er staat één nummer op wat een, wat een, beetje African sound zit erin. In Aphrodisia natuurlijk. Maar dat is Papa. We, hadden het thema pop. En eh, wat hierbij te hoort is het nummer Papa was a Rolling Stone. Een bekend nummer. Vond ik, vind ik overigens het minste nummer van de cd. Maar het past goed binnen het thema. Dus vandaar mijn keuze voor Papa was a Rolling Stone. Marcus Miller. Af, van de cd Aphrodisia. Ja, dat is natuurlijk Marcus Miller, Aphrodisia. Eh, het zit er alweer op. Twee uurtjes, jazzmuziek, eh, heel veel eh, pop, jazz zou ik bijna zeggen. Volgende keer doen we eens een ander thema. Maar voor deze week, ja, het was mooi. En hou je van filmmuziek, zou ik zeggen... ga morgenavond om 9 uur even ZFM weer aanzetten. En dan heb je ZFM Cinema met heel veel mooie filmmuziek. En ga je nog naar een live concert, niet vergeten. Volgende week zondag... Eh, Scott Hamilton, half drie, de krocht. Boldewijk eh, eh, zaterdag. Nee, de 19e zei ik. De 19e. Bart Lust in Hillegom. Kortom, maak er een mooie zondag van.